Gisteren zei de Gezondheidsraad dat dat een goed idee is. Het zorgt ervoor dat jongeren niet ernstig ziek worden door corona en het kan een nieuwe golf voorkomen. Maar jongeren twijfelen ook. Als je jezelf en misschien familieleden wil beschermen als zij wat hebben dan vind ik dat goed zelf met twijfels. Maar als andere jongeren het wel willen, dan is het hun keus. Vrijdag kan iedereen geboren in 2004 een afspraak maken. Daarna komen de jaren daarna aan de beurt. Hackers hebben de mandenmakersgroep platgelegd. Het bedrijf achter de keukens en de meubels kan zijn systemen niet in tot er losgeld is betaald. Spullen worden later geleverd. Mandenmakers heeft aangifte gedaan. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een bootje met ongeveer 60 migranten omgeslagen. En dat gebeurde voor de ogen van de kustwacht, zegt correspondent luitenant Mustafa Margadi. De kustwacht die kreeg eh, een melding dat de boot in de buurt van Lampedusa was en voer uit met een schip om ze te redden. En net toen ze de reddingsactie wilden beginnen, kapseisde de boot. Waarschijnlijk omdat alle migranten in beweging kwamen om de boot uit te stappen naar het schip van de kustwacht. Minstens zeven migranten zijn verdronken en er wordt nog gezocht naar negen anderen. En terwijl wij het moeten doen met miserig weer en amper 20 graden sneuvelen in Canada alle hitterecords. Op veel plaatsen gaan ze al dagen de 40 graden voorbij en in één dorpje gaat het zelfs richting de 50. Deze vrouw deelt flesjes water en bananen uit aan daklozen in haar woonplaats. There's going to be a lot of people and going to be ending up in the hospital and being really really sick from this because they don't some of them don't know how to look after themselves. Niet alleen mensen hebben last van de hitte, ook voor veel dieren is het amper nog te doen. Deze boerin maakt zich zorgen om haar varkens. So pigs don't sweat. So we need to really make sure that they have a lot of mud and it's actually a natural sunscreen. Het weer, is grijs en regenachtig en niet warmer dan de graad of 15. Morgen in het oosten opnieuw regen. In het westen ziet het er wat beter uit en wordt dan zo'n 17 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Velzen. Die kost je een kwartier extra reistijd. Vanaf knooppunt Raasdorp kom je hierdoor in de file terecht en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht is bij Eemnes een trailer van een vrachtwagen gekanteld. Het gaat om de aanhanger van een rioolwagen.